Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op het FIFA-congres in Zwitserland is de eerste ronde van de stemming over het voorzitterschap achter de rug. De stemmen worden nu geteld. De strijd gaat tussen de huidige voorzitter Sepp Blatter en prins Ali van Jordanië. In de eerste stemronde is een tweederde meerderheid nodig om te winnen. Er zijn 209 leden, dus dat is 140 stemmen. Als niemand die haalt is in de tweede ronde een gewone meerderheid van 105 stemmen voldoende. Burgemeester Jorritsma van Almere vindt dat er een nationale aanpak moet komen van radicale geestelijken en misschien zelfs op Europees niveau. Dat schrijft ze in een brief aan de gemeenteraad. Die wilde dat de burgemeester de komst van zogenoemde haatpredikers naar een islamitische conferentie in Almere zou tegenhouden. Maar Jorritsma kan dat niet, zegt ze, onder meer omdat de openbare orde waarschijnlijk niet wordt verstoord. Ze betreurt dat zeer en wil daarom dat er landelijk beleid komt. Ook zal ze de bijeenkomst dit weekend scherp in de gaten houden. Zo'n 200 vluchtelingen die op weg waren naar Noord-Europa zijn in de Italiaanse Alpen door de politie tegengehouden. Het zijn vooral Eritreërs die per trein naar München wilden, maar ze hadden geen geldige reispapieren. Normaal zijn er geen controles vanwege het Schengen-verdrag, maar momenteel wel omdat er volgende week een G7-top in München is. De vluchtelingen verblijven nu op stations in Noord-Italië, onder meer in Bolzano. Daar komen elke dag meer dan 100 Afrikanen aan met de trein uit Rome. Feyenoord moet definitief het eerstvolgende Europese thuisduel zonder publiek spelen. De UEFA heeft de club ook twee boetes gegeven van in totaal 100.000 euro. Feyenoord krijgt de straffen voor het wangedrag van de fans tijdens het thuisduel in de Europa League tegen AS Roma eind februari. Er werd toen vuurwerk op het veld gegooid en een opblaasbanaan die terecht kwam bij een donkere speler van AS Roma. Volgens de UEFA was dat racistisch. Feyenoord heeft dat steeds tegengesproken. Het weer, er trekt regen over het land met forse windvlagen. Later vanavond wordt het weer droog. Morgen enkele bui, maar ook geregeld zon en een graad of 14. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het aantal files neemt nu gestaag af. Er staat nog wel wat vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Namelijk een half uur in de 13 kilometer file tussen Blarikum en Knopend Ook op de A6 Lelystad richting Muiden file tussen Almere Stad en Knopend Muidenberg 8 kilometer. Op de A7 Utrecht-Gorkum tussen Hagenstein en Noorderloos 9 kilometer. Op de A44 Amsterdam-Den Haag staat bij Wassenaar 4 kilometer file.